ta ta ta ta ta ta ta ta ta ja, Bob, wil je nou alsjeblieft uitscheiden met je doe. Want ik zit al een half jaar te zoeken naar een aardig motiefje op dat melodietje... en jij komt maar binnen met je doe. Ga even de telefoon, Bob. Hallo, met Mausie? Of hoe is? Ja, wacht even. Lou, telefoon voor je. Je meisje Mousie. Wat zeg je daar, nou, Bob? Is dat Mousie? Ja, Mousie. Mijn meisje Mousie? Ja, ja. Dag Mous, dag... Oh, daar is ze. Ja, dat schat. Zeg Mous. nou weet jij het niet zeker. Maar het is heus waar wat ik je vertel, dan breng je hem op een reuze motief. Ik maak een liedje op jou, Mousie. Luister even, we hebben het klaar ook, Bob. Ik heb het hoor. Ja, maar zo. Gaat zo. Goed gedaan. Mausie, wat kan je typisch doen? Zitten wij twee aan het souper? Mausie, kan je voor geen miljoen? Ik heb mom jou haast slap lachen. Jij bent ondeugend, krijg je een gril. Jij weet wel wat je wil. Fluister iets in mijn oor. Mousie, jij bent de grootste schat die ik bezat. Zeg, weet je dat? Morgens ben je meestal schuchter, malsie. S'avonds doe je niet zo nuchter, zien. Ben je zo een beetje van de kop? Doe je dikwijls rare dingen ook? ziet, wat kan je typie doen? Zitten wij twee aan het souper. Mousie, kruil je voor geen miljoen. Ik heb mon hard slap laten. Jij bent ondeugend, krijg je een bril jij weet wel wat je wil. Fluister iets in mijn oor. Mousie, jij bent de grootste schat die ik bezat. Zeg, weet je dat?